Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Een topambtenaar van het ministerie van Infrastructuur vertrekt vanwege de rol van de PVV in de politiek. In een interview met NRC Handelsblad zegt directeur-generaal Annemieke Nijhoff dat door de PVV 1,6 miljoen landgenoten collectief worden weggezet als fundamentalisten die de rechtsstaat bedreigen. Ze zegt dat ze in dat politieke klimaat geen zin heeft om nog eens voor vijf jaar bij te tekenen. Vooral omdat ze als directeur-generaal intensief met de politiek moet samenwerken. Met het kabinetsbeleid heeft dat niets te maken, zegt Nijhoff. Voor zover bekend is ze de eerste topambtenaar die openlijk zegt dat ze vanwege de PVV weggaat. In Libië zijn oorlogsmisdaden gepleegd door zowel de troepen van Gaddafi als de opstandelingen. Volgens onderzoekers van de VN hebben de opstandelingen onder meer gevangenen gemarteld. Maar ze hebben geen systematische misdaden tegen burgers gepleegd. De troepen van Gaddafi zouden zich daar wel schuldig aan hebben gemaakt. Het leger wordt door het onderzoeksteam verantwoordelijk gehouden voor onder meer moord, marteling en verkrachting. Het team van de VN deed ook onderzoek naar de NAVO-aanvallen op Libië. Er is geen bewijs gevonden dat er bij die bombardementen veel burgerdoden zijn gevallen, zoals steeds wordt beweerd door de Libische leider Gaddafi. In Syrië zijn meer dan 500 politieke gevangenen vrijgelaten. Dat meldt een Syrische mensenrechtenorganisatie vanuit Londen. Onder de 500 gevangenen zijn ook betogers die de afgelopen weken zijn opgepakt en leden van de verboden moslimbroederschap. Dinsdag kondigde het regime van president Assad aan amnestie te verlenen aan alle leden van politieke bewegingen. Betogers reageerden afwijzend. De aankondiging komt voor hen veel te laat. Verder blijven ze bij hun belangrijkste eis dat president Assad aftreedt. Sinds het begin van de protesten tegen het Syrische regime zijn naar verluid meer dan 10.000 betogers opgepakt.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 En hij eh, inspireerde deze muziek toen hij de film De Celestijnse Belofte had gezien. We gaan door met eh, Planet Passion van het label Ancient Future weet je allemaal nog eens eh, nalezen of luisteren. Dan kan dat via www.peacefulradio.eu eh, Veel luisterplezier. Mm-hmm. Μιχάη Εσένα τις νύχτες ακόμα θυμάμαι Με μια που σου μοιάζει σαν ξένος κοιμάμαι Εσένα τις νύχτες ακόμα θυμάμαι Μονάχος μου ήμουν και μόνος μου θα με Ντροπή και πάθος, μα κατά βάθος πάλι θα κάνω το ίδιο λάθος Πίνω να σβήσω, να λησμονήσω όμως γυρίζω και πάλι πίσω Εσένα τις νύχτες ακόμα θυμάμαι με μια που σου μοιάζει σαν ξένο Εσένα τις νύχτες ακόμα θυμάμαι Μονάχος μου ήμουν και μόνος μου θα μια που σου μοιάζει σαν ξένος κοιμάμαι de muziek van eh, Henry Soroka. Atlantis, ja, Atlantis. De Mythics and Legends van de eh, Oriane Music, zoals het destijds allemaal eraan toe ging. Radio, aflevering 726 zit er bijna op. We hebben nog één eh, CD te gaan en dat is de Source van Smiles. En ook van Oriane Label. Mijn naam is Benno Veugen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren voor, naar deze uitzending. En wat mij betreft graag tot de volgende keer. En wil je het allemaal nog eens naluisteren? peacefulradio.eu Dag.